12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Westerse inlichtingendiensten hebben dit voorjaar voorkomen... dat Russische spionnen een Zwitsers laboratorium hackten. Dat meldt NRC Handelsblad. In het laboratorium werd onderzoek gedaan naar gifgasaanvallen in Syrië... en naar de aanslag op de Russische ex-dubbelspion Sergei Skripal... in het Britse Salisbury. Twee Russische spionnen met hackapparatuur zouden zijn tegengehouden in Den Haag... Daarbij was volgens de NRC de Nederlandse Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst betrokken. Huishoudens met middeninkomens en alleenverdieners gaan er volgend jaar het meest op vooruit. Mensen met lagere inkomens het minst, dat meldt het AD. De krant heeft de stukken voor Prinsjesdag ingezien. Eerder vandaag meldde de NOS al dat de koopkracht per huishouden volgend jaar gemiddeld met 1,5 procent stijgt. Volgens het AD gaan werkenden er in de plannen 1,6 op vooruit, gepensioneerden 1,5 en uitkeringsgerechtigden 0,9 19 hulporganisaties slaan alarm over de slechte omstandigheden in de vluchtelingenkampen in Griekenland. Ze roepen de Griekse autoriteiten op snel maatregelen te nemen. Meer dan 17.000 mensen verblijven in zogenaamde hotspots, terwijl die een capaciteit hebben voor 6.000 mensen. Volgens de hulporganisaties is de situatie in Kamp Moria op het eiland Lesbos schandalig. Zo is de hygiënische situatie onacceptabel, onder meer doordat de riolering niet functioneert. De dreigende politieacties komend weekend lijken nauwelijks invloed te hebben op de voetbalwedstrijden in de eredivisie. Volgens de KNVB gaan acht wedstrijden gewoon door, ook al is er geen politie beschikbaar. Alleen over AZ Feyenoord komende zondag is nog geen duidelijkheid. De politie voert komend weekend acties voor een betere CAO. Er wordt alleen uitgerukt bij spoedeisende hulpverzoeken. Minister Grapperhaus van Justitie wil de acties verbieden. Morgen is er een kort geding. Het weer. Vannacht zijn er brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 4 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Aan de kust kan er een buitje vallen. En het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug Peaceful Radio Show 1200 is even kijken 98. Ja, 98. Eh, ja, net zoals het eerder, daar ga ik steeds twijfelen. Ehm, we gaan weer beginnen aan een uurtje nieuwheidsmuziek hier op ZFM Zandvoort. En dat is een, eh, ja, een, een, album wat een, eh, ja, tot mijn grote schande, spijt op de plank is blijven liggen. Maar, eh, en dat wat ik niet kan uitspreken, ook zoiets, omdat het een, ehm, nogal Keltisch-achtig eh, taaltje is. Ehm, maar je kan het teruglezen natuurlijk. En dan weet je precies wat het is. Wat deze dame allemaal zingt eh, op pieselradio.info. En, op en op het radiostation, internetradiostation, komt dat album natuurlijk ook langs. Daarna David Ananda uit Brazilië. Ehm, en David Ananda heeft een eh, eigen ehm, een nieuw album uitgemaakt met zijn mantra's. En uh, Mantra's Collection eh, Part 2 geloof ik. Nou, ook dat kan je allemaal terugvinden. Trouwens, over Ananda gesproken. het winkeltje in Haarlem, ja, 25 jaar bestaat het. En ze gaan ermee stoppen. Eh de kleine, ja, ik had destijds goede contacten met de eigenaars eh, van de winkel Ananda. Ze waren zelfs sponsor van het eh, ja, spiritueel programma Zo Boven, Zo Beneden, wat destijds op Harlem eh, 105 werd uitgezonden. Ja, dat was andere tijden, zullen we maar zeggen. Laten we maar beginnen met de muziek. Ehm, ja, de dame waarvan ik de naam niet kan uitspreken. surface listening to the melodies and sounds of peaceful radio. And our guide on this trip is Benno, who will guide us through new, fresh, sonic worlds.